blijkt uit stukken die de gemeente heeft vrijgegeven. De gemeente wist dus dat zo'n gezegd dat hij daar niet van op de hoogte was. Volgens de gemeente is de vergunning afgehandeld door ambtenaren en heeft de burgemeester de aanvraag niet gezien. De bestuurder van de monstertruck is op vrije voeten gesteld. Hij blijft verdachte, maar volgens het OM is het niet nodig om hem langer vast te houden. Bij het ongeluk met de monstertruck in Haaksbergen vielen zondag drie doden. Vrijdag is er een stille tocht. In de Syrische stad Homs zijn bij een dubbele aanslag op een school 39 mensen omgekomen, onder wie 30 kinderen. De school staat in een wijk waar veel Alewieten wonen, een groep waartoe ook president Assad behoort. Toen de school uitging werd een auto tot ontploffing gebracht en een paar minuten later blies een zelfmoordterrorist zich op. Het aantal schademeldingen na de aardschok van gisteren in Groningen is opgelopen tot 320. Gistermiddag stond de teller nog op 85. Het gaat volgens de NAM vooral om schade aan pleisterwerk en scheuren in muren. De directeur van de NAM zegt in de NRC dat de Groningers rekening moeten houden met zwaardere aardschokken. Pas over 20 jaar worden de bevingen door de gaswinning minder. Het weer, steeds meer bewolking, kan wat lichte regen vallen. Ook morgen wolkenvelden met plaatselijk wat lichte regen. Maar in het noordwesten en het zuidoosten kan de zon af en toe schijnen.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 Zometeen de uitslag van Maries de Jonge Hond. En wat we zo meteen ook nog op het programma hebben, dat is een leuke classic. Elke week gaan we in dit programma terug naar een bepaalde tijdsperiode. En daar hebben we drie classics uitgekozen. En een van die drie gaan we zo meteen draaien. En welke dat is, ligt aan jou. Je kan stemmen door mail te sturen. stefan.zfmzandvoort.nl Of via Twitter. Tw eh, Stefan Vandaag gaan we terug naar de jaren 70. En we hebben deze opties voor je. De eerste Stevie Wonder en Superstition. Bam, bam, bam. Of ga je voor deze van Hart Barracuda? Of heb je zoiets van, doe mij maar een stukje nostalgie uit de musical ABBA Dancing Queen. Laat dat 70s kid maar je loskomen. Wil je ABBA, Dancing Queen, Hard Barracuda of Stevie Wonder en Superstition? En één van die drie hoor je zo meteen. En welke dat is, ligt aan jou. Laat maar weten, stefan at cfmzandvoort.nl. Zometeen de uitslag van Maurice Dingelhond. En hier is eerst Changing. Held down heaven now, living in the same town, trying to find something new. Broken picture frame, I've been frozen in, trying to find a better view. This ain't me, this ain't cool. nieuwste Sigma. we met Paloma Fate hier bij CFM. Werd gevraagd door Sebas, hoe heet deze plaat eigenlijk? Nou, Changing. Kun je ze in je Spotify-lijst slepen. Of illegaal via de torrents, ik weet niet hoe men dat <laughs> tegenwoordig doet. Maurice de Jonge. En eh, lekker mensen. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Tijd voor de uitslag. Thanks voor jullie reacties. Via mail stefan.cfmzandvoort.nl Op de vraag, ik heb wel eens wat gestolen. Terechtgekomen op de vierde plaats. Ja, ik heb wel eens iets duurs gejat. Ik lapte toen de regels aan mijn poep Op de derde plaats terechtgekomen. Ik stil van die rijke niggaswa. Op de tweede plek terechtgekomen. Wel eens een snoepje of een koekje. Daarom wint ik geen doekje. En terechtgekomen op de eerste plaats. Ja, het was toch wel verbazend. Maar ook wel weer mooi. Vond het tof om dit tegen te komen. Terechtgekomen op plek 1. Nee, stelen is verkeerd. Ik heb gewoon voor mijn geld geleerd. Ook geen snoepje, koekje. Ja, nee, ik zit over na te denken, ik ben ook wel een heilig boontje. Ik heb echt nog nooit iets gejast. Helemaal niks. zeg ik ook alleen maar omdat het op de radio is. Dit is CFM Beachmasters. Hey, eh, welke, welke 70s classic wil je horen? Je kan het laten weten, stefan at Vandaag de opties ABBA, Dancing Queen, Heart, Barracuda... of Stevie Wonder, Fairy Superstition. Een van deze drie hoor je zo meteen. Welke dat is, ligt aan jou. Stefan at cfmzandvoort.nl Hoor je me zo naar You and Me, Break the Cycle. Circles and cycles and seasons For everything there's always reason But it's never good Never turns out as it should No one Mm-hmm. moment those eyes Hallo? Je hoort echt dit Windows geluidje. Jongens, het is echt een vreselijke avond dit. Even kijken. Flop, het USB-apparaat wordt niet... Jongens, goed. <laughs> Dan gaan we via Spotify. the international sensation. You know, let's have a good time. Knick-knack, paddywhack, give your boy a bone. Mr. 305, but I'm globally known. I'm in the zone, I ain't talking 2-3. But when it comes to women, you can bring 2-3. We, we, CC, ooh, we, you, me, me, her. Sounds like a good time, for sure. You know, let's see. Oh. left eye. G double O D T I M to the E. We can have a good time any place, anywhere, anytime. Let's ride. into the Somebody That I Used To Know. En daarvoor Inna samen met Pitbull. Good time. We gaan eens even kijken. Voor de 90s request, of eh, de 70s. We zijn dit oorspronkelijk alleen als 90s begonnen. En daar ben ik in blijven hangen. De 70s request hebben we drie platen geselecteerd. Stevie Wonder, Superstition, Hard, Barracuda. En ook Abba nog een Dancing Queen. En... Met. Dat scheelt niet veel deze week. Ongeveer 40% van de stemmen is het deze geworden. Ik herken deze uit Guitar Hero. Ja, dan kon je dit nummer spelen. En daar was ik verdomde goed in, in dit nummer. Hij zat in de eerste level, dat weet ik natuurlijk nog wel. Tof dat jullie gestemd hebben voor Hard Barracuda. Nu hier al 70s Request bij CFM. De 70s classic geworden hard barracuda hier bij ZFM. Inderdaad, het Guitar Hero krijgt ook al reactie. Via de mail stefan van Pieter. Die schrijft het volgende. Yo, gast, ken hem ook van Guitar Hero. Ken je ook Through the Fire and the Flames? Ja, dat was, eh, dat was... We gaan nou echt eerst even Guitar Hero uitgebreid hebben. Van Dragon Force was dat, geloof ik. Ik, ik tik het nu even in. Eh, ja, Through Fire and the Flames. En dat was het laatste level. En die was zo ontiegelijk moeilijk. En als je iets interessants wil zien... dan moet je op YouTube eens kijken naar iemand die dat nummer op expert speelt in Guitar Hero. Ik ga er wel even naar linken op onze Facebookpagina. Facebook.com slash ZFM Beachmasters. Like ons meteen. Blijf je op de hoogte van alles rondom dit programma. En dat is super te gek je weerupdate. Vanavond in het zuidoosten nog opklaringen. Ehm, elders bewolkt en lokaal een beetje regen. Het wordt vannacht niet kouder dan 13 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, ook wat zonneschijn en lokaal een klein beetje regen. Het wordt 18 tot 20 graden. Vrijdag een paar graden warmer en veelal zonnig. Stefan Koller met de hits van Beachmaster. Kelvin Harris. Katy Perry. Gift Key. ZFM. twisted cat and mouse game always starts the same. First, we're both down a plate, and somehow you go astray. We went from nothing to something, liking to loving. It was us against the world, and now we just fucking. It's like I love you so much, and now I just hate you. Feeling stupid for all the time that I gave you. I wanted all or nothing for us. Ain't no place in between. Might, might be me believing what you say that you never mean. Like it'll last forever, but now forever ain't as long. If it wasn't for you, I wouldn't be stuck singing this song. You were different from my last, but now you got a mirror. And as it all plays out, I see it couldn't be clearer. Now, you used to be thirsty for me, but gonna l- l- love you until it hurts. Just to get you, I'm doing whatever works. You ain't never met nobody that'll do you how I do you. That'll bring you to your knees. Praise Jesus, hallelujah. I'll make you beg for it, plead for it, till you feel like you breathe for it, till you do any and everything for it. I want you to fiend for it, wake up and dream for it, till it's got you guessing forever and you lean for it, till they have a case, gonna check on your mind and it's if it's yours and you want it, I want it. Promise I need that. Till I'm everywhere that you be at, I can't fall back or quick. Cause this is a fatal attraction, so I take it all or I don't want shit. You used to be thirsty for me. Right. moet Nelly Furtado nooit de drugs gebruiken als ze zich in een flatgebouw bevindt. Then feels like a bird. Ja, nee, ja. Daarvoor Greta. Ora. Daarna wordt ze een Black Widow uh, die Nelly Oh god, dit gaat allemaal weer veel te ver, mensen. Het is hier FM Beachmaster, zometeen met Carlos de Silmarilla. En hier is de nieuwe Katy Perry. Wat een fijn liedje. This is how we do. the sophomore slump is an uphill battle, and someone said that ain't my scene. Cause they need a new song, like a new religion, music for the television. I can't do the long division, someone do the math. For the record label puts me on the shelf up in the freezer. Gotta find another way to live the life of leisure, so I drop my top. Mix and I mingle. Is everybody ready for the single? And it goes ha la la la la. Now listen closer to the verse I lay. When it's time to get ill, I got your remedy for those who don't remember me. Well, let me introduce you to my style. I try to keep a jumble in the lyrics never mumble when the music's making people tongue-tied. You want a new song like a new religion, music for the television. I can't do the long division. Someone do the math for the people writing me off like I'm a one-hit wonder. Gotta find another way to keep from going under. Pull out the stops, got your attention. I guess it's time again for me to mention the word. listen closer to the place I live. It's all about the wordplay. The wonderful thing it does because because I am the wizard of oohs and ahs and fa la la's yeah the Mr. A to Z to see I'm all about the wordplay. But it's a bridge across the stream, my consciousness it always seems to be a flowing, but I don't know which way my brain is going. to the words I say. La, la, la, la, I'm sticking to the wordplay. La, la, la, la, love. The wonderful thing it does because because I am the wizard of oohs and owls and fa la la. Kritiek over eh, hitjes, dat die altijd maar hetzelfde zijn. Een beetje wordplay, alles. Wordplay en daarvoor Katy Perry, This Is How We Do. Nou, ehm, zoals het hier gaat bij CFM, het is ultiem democratisch. We hebben alle Stalinistische invloeden uit dit programma verwijderd. Het laatste woord in dit programma is namelijk voor jou. Ze hebben me van een hogere hand de opdracht gegeven om gewoon mijn bek te houden de laatste drie minuten. Dus de laatste plaats die ik ga instarten in het programma, dat is jouw favoriete plaat. En die mag je nu gaan insturen wat je maar wilt, wat je leuk lijkt om zo meteen te horen. Komt u maar door via de mail stefan.cfmzandvoort.nl Dat is stefan.cfmzandvoort.nl Welke plaat wil jij horen? Hoor je hem meteen hier bij ZFM. Kelvin Harris, Blame, hoef je niet aan te vragen. Die hoor je zo meteen namelijk al. Net als Maria Mena, Just Hold Me. En nu Carlos voor je, de Villa 2007. So blame it on the night van doe maar One Direction voor mij. Groetjes Eva. Ehm, goed, het is nog steeds mogelijk om jouw verzoekje in te sturen... voor het laatste woord via <laughs> CFMZandvoort.nl En kom in goleraars met iets beter. Carlos Holder, de Silmarilla en ook Kelvin Hervis. Blame. Zometeen dus jouw laatste woord. En Maria Mena, Just Hold Me. Comfortable as I am I need your reassurance comfortable as you are. You count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to go. And if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, CFM Beachmasters, Just Hold Me. Het was CFM Beachmasters van 1 oktober 2014... waarin ik dankzij de NS Fashionably late was... maar dankzij Stijn bij wie ik achter op de fiets mocht dat slechts 5 minuten was. We teruggingen naar de jaren 70 met Barracuda... daarop een stroom aan Guitar Hero nostalgie ontstond. Onze luisteraars bleken bijna niet te jatten... behalve dan af en toe een snoepje of een koekje... Calvin Harris nog steeds niks te blamen daarover valt. Die eikel wil gewoon zijn schuld nog steeds niet bekennen. De Jamin heeft echter nog steeds een rekening openstaan. Mr. Props moest huilen en Tim het laatste woord heeft in deze uitzending. Hij wilde graag de Benga Boys horen. U wij draaien.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Paus Franciscus heeft Europa opgeroepen om ruimhartiger vluchtelingen toe te laten. Dat deed hij tijdens een ontmoeting met overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van een scheepsramp bij Lampedusa. De paus vroeg Europese politici om hun harten te openen voor deze mensen. Op Lampedusa wordt deze week de scheepsramp van een jaar geleden herdacht... toen 370 vluchtelingen bij het Italiaanse eiland verdronken. Sindsdien patrouilleert Italië veel intensiever op zee. Dit jaar hebben al meer dan 100.000 vluchtelingen vanuit Afrika de oversteek gemaakt. In Kerkrade zijn zes mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Waarschijnlijk verloor een automobilist bij een winkelcentrum de macht over het stuur. Hij reed een scooter aan...